Drie uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journal. Serie vindt dat Laura H. niet langer in voorarrest hoeft te zitten. Ze zit sinds ze vorig jaar terugkeerde uit IS-gebied in Syrië... in de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught. Tot nu toe was het OM tegen voorlopige vrijlating... omdat het vermoeden dat ze door IS naar Nederland was gestuurd... om een aanslag te plegen. Maar het OM heeft daar geen aanwijzingen meer voor. De rechtbank moet nog beslissen of ze inderdaad de gevangenis mag verlaten. Laura H. vertrok twee jaar geleden met haar kinderen naar Syrië. Ze zegt dat haar geradicaliseerde man hen daar tegen hun zin naartoe heeft gebracht. In Moerdijk is een gele koortsmug aangetroffen. Het dier was in een van de muggenvallen gevlogen die de NVWA in Nederland heeft neergezet. De Voedsel- en Warenautoriteit zoekt in een cirkel van 500 meter rond de vrindplaats naar broedplaatsen, bijvoorbeeld stilstaand water, en ruimt die op. Als dat niet voldoende blijkt, bestrijdt de NVWA de larven met een biologisch middel. Volgens een woordvoerder van NVWA is de kans dat de mug ook daadwerkelijk gele koorts overbrengt heel klein. De Telegraaf Mediagroep wil af van het bedrijf dat jaarlijks twee edities van de Amsterdam Fashion Week organiseert. De modeweek levert volgens TMG te weinig op. Vorig jaar kocht TMG de Fashion Week van twee ondernemers. Het plan was om de modeweek te professionaliseren en om een online modeplatform te starten. Die initiatieven hebben echter te weinig opgeleverd, concludeert het bedrijf. De eerste rit van La Course is gewonnen door Annemiek van Vleuten. Ze bereikte als eerste de top van de Col d'Isoir. De Nederlandse renster heeft nu een voorsprong van 43 seconden op de nummer 2, de Britse Lissy Denen. De koers is de vrouwenkoers van de Tour de France en bestaat uit twee ritten. Zaterdag is er in Marseille een 23 kilometer lange achtervolgingskoers... waaraan alleen de top 20 van vandaag mag meedoen. Het weer, lokaal nog een bui met kans op hagel en onweer. Vanuit het westen af en toe zon. Het wordt 23 tot 26 graden. Morgen zon en wolkenvelden, maar wel droog en het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het wat langzaam rijden op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeer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

somewhere, somewhere far away. não tá.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 Got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop a phone, pad, pop, pop a for me. Turn around and drop it for a plan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 Her name is so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony. Now she lost her. 塔塔塔塔。